Hij schreef tientallen dichtbundels en was een veelgevraagd performer. Als wietambassadeur en oudste hippie van Nederland praatte hij graag en enthousiast over zijn drugsgebruik. Een kleine maand geleden werd Vinkenoogs rechterbeen geamputeerd vanwege een ernstige ontsteking. Gisteravond werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een hersenbloeding die hem fataal is geworden. Simon Vinkenoog debuteerde op zijn 21ste in het jaar dat hij naar Parijs vertrok om daar voor UNESCO te gaan werken. In 1951 stelde hij de poëzie bloemlezing Atonaal samen met werk van vernieuwende dichters die sinds die, die tijd de vijftigers werden genoemd. In 2004 werd Vinkenoog gekozen tot dichter des vaderlands. De laatste jaren werkt hij samen met de eenmansband Spinvis. Simon Vinkenoog zou over een week 81 zijn geworden. In Mexico zijn bij een reeks aanvallen in de deelstaat Michoacana zeker drie agenten en twee militairen gedood. Zes politiemensen raakten gewond. Op zeven plaatsen openden mannen met automatische geweren en granaten het vuur op agenten en militairen. Volgens diverse media gaat het om gecoördineerde aanvallen die in vergelding zijn voor de aanhouding van een drugsbaron in mei. De autoriteiten in Mexico spreken van een ongekende slachting door drugsbendes. In Michoacana zijn veel drugskartels actief. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft op bevel van oud-vicepresident Cheney jarenlang informatie achtergehouden voor het Amerikaanse congres. Dat schrijft de New York Times op basis van twee anonieme bronnen. Volgens hen heeft het congres acht jaar lang niets geweten over een terrorismebestrijdingsprogramma, omdat Cheney dat geheim wilde houden. Het programma is vorige maand stilgelegd door de directeur van de CIA, die zegt dat hij niet van het bestaan van het project afwist. Hij heeft inmiddels twee parlementaire commissies over de situatie geïnformeerd. Het weer de komende nacht en ochtend regen. In de middag langzaam droger met vanuit het zuidwesten zon. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journal.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 Up up up her face. aan with his heart so pure and his love so